4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Minister Blok onderneemt geen stappen tegen coöperatie Laatste Wil. Die biedt leden een conserveringsmiddel waarmee mensen hun leven kunnen beëindigen. Blok vindt dat het niet aan hem is om stappen te ondernemen... omdat in de wet staat dat hulp bij zelfdoding strafbaar is. Daarom moet het Openbaar Ministerie beslissen of vervolging nodig is, zegt de minister. De man die vorig jaar met zijn hoogwerker een treinongeluk bij Dalfsen veroorzaakte, wordt vervolgd. Bij de botsing ontspoorde de trein, waarbij de machinist om het leven kwam en zes mensen gewond raakten. Het OM verwijt de 23-jarige bestuurder van de hoogwerker dat hij niet goed heeft opgelet en niet goed heeft nagegaan of hij met zijn langzaam rijdende voertuig wel veilig kon oversteken. De Amsterdamse Academische Ziekenhuizen AMC van de Universiteit van Amsterdam en het VU Medisch Centrum mogen samengaan. Volgens de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt valt er na de fusie nog steeds genoeg te kiezen. Zo kunnen patiënten voor ingewikkelde operaties ook nog naar nabijgelegen ziekenhuizen als het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. In het noorden van Italië is een meisje van vier overleden aan malaria. De kleuter had hoge koorts en werd zaterdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Daar overleed ze een dag later. In de jaren 50 verdween de malaria-mug uit Italië. Mogelijk is er een mug aan boord van een vliegtuig of schip meegekomen. En de kernproef die Noord-Korea dit weekend heeft uitgevoerd... was een cadeautje voor de Verenigde Staten. Dat heeft de ambassadeur van Noord-Korea bij de VN in Genève gezegd... tijdens een bijeenkomst over ontwapening... Hij zei dat de VS nog meer van dit soort cadeautjes kan verwachten... zolang het doorgaat met provoceren en het uitoefenen van druk op het Noord-Koreaanse regime. Het weer. Af en toe zon, maar ook kans op wat regen. Het is 20 tot 24 graden. Vannacht buien. Morgenmiddag dan grotendeels droog, wat zon en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knoop het Watergaasmeer en Muiden een kwartier vertraging. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Rijnsweert en Everdingen een half uur vertraging.